Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het OM heeft maandenlange zelfstraffen geëist tegen mannen die worden verdacht van betaalde seks met een minderjarig meisje in een hotel in Valkenburg. In totaal worden 29 mannen verdacht. Vandaag stonden de eerste zes terecht. Geen van de verdachten kwam opdagen bij de rechtbank. De hoogste straf die het OM eiste was een zelfstraf van een jaar. De laagste vier maanden. De eisen verschillen onder meer omdat sommige verdachten spijt hebben betuigd. Mensen die bij organisaties werken die met belastinggeld worden betaald... mogen niet meer verdienen dan 178.000 euro. Minister Plasterk vindt dat de balken en de norm voor meer mensen moet gelden dan nu het geval is. Hij twijfelt of ook specialisten en unieke talenten onder het maximumsalaris moeten vallen. Sinds dit jaar mogen topfunctionarissen in de publieke sector niet meer verdienen dan een minister. En dat is 178.000 euro. De huizenmarkt ligt weer op het niveau van voor de crisis, meldt makelaarsvereniging NVM. Vorig kwartaal verkochten NVM-makelaars ruim 37.000 woningen. Het hoogste verkoopcijfer in acht jaar. Mogelijk komt dit doordat de hypotheekeisen per 1 juli strenger zijn geworden en de hypotheekrentes weer beginnen te stijgen. Niet alleen werden er meer huizen verkocht, ook de huizenprijzen stegen weer. Gemiddeld werden huizen voor 224.000 euro verkocht. Dat is bijna 4% hoger dan een jaar geleden. De terugkeer van Marco van Basten bij het Nederlands elftal is een feit. De 50-jarige oud-bondscoach wordt definitief assistent van bondscoach Danny Blind... die de taak heeft overgenomen van Guus Hiddink. Van Basten tekent een contract voor drie jaar tot en met het WK van 2018 in Rusland. De KVB kwam eerder met AZ tot overeenstemming... waar Van Basten sinds vorig jaar werkte. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en er valt nog een enkele bui. In de loop van de dag is er minder kans op regen. Warm wordt het niet, 16 tot 19 graden.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 Het is 9 juli 2015. En de eerste twee uur zijn dus inderdaad voor Matchbox tweede jaargang nummer 33. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9... en op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Bedankt voor het feit dat ik even een kwartier eh, zijn uitzending heb mogen overnemen. We beginnen zometeen met eh, Cliff en daarna The Birds. Veel plezier. tweede hit alweer een compositie van Bob Dylan. Net zoals Mr. Tambourine Man. Alleen deze heette dan All I Really Want To Do. En ze hadden er eigenlijk niet zoveel zin in om dat ding op te nemen. Want alweer een Dylan. Maar de platenmaatschappij zei, doe het nou maar. En het was een succes. En we begonnen met mm, When My Dream Boat Comes Home... van Cliff Richard and the Shadows van de LP... 32 Minutes and 17 Seconds with Cliff Richard... We gaan nu naar een LP die heette Millbrook USA van de Earring. Hier is Albana Moon. het album Millbrook USA, The Earring It... met Albina Moon uit 2003. Dat valt een beetje buiten onze doelgroep... maar de mannen waren natuurlijk in de jaren 60 al bezig... en zijn nog niet opgehouden. Eh, we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... 9 juli 1965. Eén nieuwe binnenkomer eh, op nummer 37... en dat is dan per saldo ook meteen... De klappen! de week, week, week. Nieuw op 37, hier zijn de Fortunes en You've Got Your Troubles. that worried look upon your face.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 En eh, de muziek die kwam van Beethovens Moonlight Sonate. En later heeft Agneta Valskog, die van ABBA inderdaad, die heeft dit nummer ook nog gecoverd. We gaan weer even iets uh, eh, ruiger tekeer. We gaan naar een top 100 hit van 1968. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. I- Uit de top 100 van 1968, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. In 1959 schreef eh, Fats Domino met nog twee andere companen weer een hit voor hemzelf. Fats Domino met I'm Ready. table, so you better. Call Compositie van eh, Holland Dozier Holland, het waren Martha Reeves en de Vandellas en I'm Ready for Love. We gaan eh, naar een LP die heet Road Food uit 1974 van The Guess Who. En het nummer wat we gaan spelen is een hommage aan de DJ Wolfman Jack. Clap for the Wolfman. So baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey, babe, you want coo, coo, coo? She said, I, I, I. So I was left out in the cold. I said, you're what I've been dreaming of. She said, I don't want to know. Oh, you know, she was digging the cat up. good luck. Clap for the wolf man, you gon' dig him till the day you die. <laughs> Everybody talk about the wolf man's pompousness of love. 75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. time. I said, hey, babe, do you wanna coo, coo, coo? She said, I, I, I. She said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. baby, I got to angles. Clap for the Wolfman, you gon' dig until the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand? Clap for the Wolfman, he rate your record high. You ain't gonna get I got 1974. Eh, de Guess Who en Clap for the Wolfman. En Wolfman Jack die bombardeerde zichzelf tot eh, de, vijfde Beatle... bij het eerste bezoek van de Beatles aan de Verenigde Staten. We zijn toe aan de tip van Willem. En die komt deze week eh, van een uh, illuster duo Don en Phil Everly. De Everly Brothers. En de plaat die ze opnamen... dat is er een met een hele goede componist... mogen we wel stellen, Paul McCartney... En het was tevens ook de laatste hit van Don en Phil. Weer een mooie keus van Willem. Hier is eh, Wings of a Nightingale met die Everly Brothers. I love, feeling like I'm Nightingale, compositie van Paul McCartney. Jawel, als je de, het London Bach Choir noemt... dan denk je niet meteen aan de Rolling Stones. En toch hebben ze één keer samengewerkt op de LP Let It Bleed. Een geweldig nummer. You can't always get what you want. En die krijgt door de medewerking van het koor nog eens een extra dimensie. Ga genieten. Dit wordt, eh, dit wordt heel even eh, een momentje pauze. Ogenblikje graag. Ik ga even wat anders draaien, want dit was niet goed. voor het invullen van deze ettelijke seconden. Maar hier zijn we dan toch met uh, de Rolling Stones, het London Bach Choir... Madeline Bell en Doris Troy. And you can't always get what you want. on, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just might find? Jim wordt het niet gauw, zou ik maar zeggen. Dit waren de Rolling Stones en You Can't Always Get What You Want uit 1969. En wat moet je daarna nou gaan draaien? Tja, maar ja, het moet toch. Hier is Bert Strong en Money. zanger was eh, Barrett Strong een one-hit wonder met Money uit 1960. Maar als componist deed hij het een stuk beter, want hij schreef al dan niet alleen I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye, Papa Was a Rolling Stone van The Temptations en War van Edwin Starr. 1959, een hitje voor de Evans en Seven Little Girls. Seven little girls sitting in the back seat, hugging and a kissing with Fred. I said, Why don't one of you come up and sit beside me? And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driver, keep your hands on the wheel, and keep your snooping eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in the back seat, kissing and Drove through the town, drove through the country, how a motor could go. I said, How do you like my triple carburetor? And then they whispered low. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driving, keep your hands on the wheel, and keep your sleepy eyes on the road. Seven little girls sitting in the back seat, everyone in love with Fred. I said, You don't need me, I'll get up at my house. And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your drive and keep your hands on Kissing and a hugging with Fred. Oh, Freddy. Kissing and a hugging with Fred. Come on. Kissing and a hugging with Fred. Gee. Kissing and a hugging with Fred. Gee. Oh. The Evans and Seven Little Girls Sitting in the Back Seat uit 1959. Ehm, het leven hangt soms van toevalligheden aan elkaar vast. Zo ook bij het volgende nummer van Gary Rafferty, Baker Street... Ze zaten met z'n allen te wachten in de studio op de gitarist... die de solo zou komen spelen. Maar hij kwam niet. In de studio was ook Raphael Ravenscroft. En die zegt, nou, ik heb mijn saxofoon in de auto liggen. En de rest is geschiedenis. dank aan Raphael Ravenscroft voor die eh, mooie saxofoon solo. En die klonk onwaarschijnlijk eh, mooier dan waarschijnlijk wel een, eh, een gitaarsolootje. Goed, ehm, dat was van de LP City to City trouwens. We gaan even naar een Nederlands duo, Mouth McNeil. En de laatste voor het nieuws van drie uur, hier is Pattering Ram. enkele seconden en dan gaan we naar het nieuws en de berichten.